Goedemorgen, ik ben Stef Panstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In een groot deel van Oekraïne ging vannacht weer het luchtalarm af. Het Oekraïense leger schrijft op Telegram dat boven Kiev een onbemand toestel is neergehaald. En ook op andere plekken zijn drones uit de lucht geschoten. Rusland beschuldigt Oekraïne ook van droneaanvallen. Zo zouden er drie zijn neergehaald boven het schiereiland de Krim, dat door Rusland is bezet. Gisteravond heeft de politie in Amsterdam meer dan 150 AZ-supporters opgepakt. Gebeurde omdat ze haatdragende liederen zongen over Joden in een metro. Ze waren onderweg naar de wedstrijd AZ-Ajax. Volgens de politie werden de supporters vaak gevraagd om te stoppen, maar deden ze dat niet. De metro is stilgezet en de supporters werden in bussen afgevoerd. Turkse Nederlanders kunnen vandaag voor het laatst stemmen voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. In totaal mogen zo'n 200.000 mensen hun stem uitbrengen. En stemmen kan tot 6 uur vanavond. Al dagen laat de AK-partij van Erdogan in Nederland busjes rondrijden... voor mensen die niet zelf naar de stembus kunnen komen. Moeten de mensen dan ook op de AK-partij stemmen of hoeft dat niet? Dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Iedereen zijn welkom. Dit is een busje van de AK-partij. Is het niet belangrijk om op Erdogan te stemmen ook? Ja, Erdogan belangrijk. Goeie man, goeie man. De Turkse verkiezingen zijn hier in Nederland niet helemaal vlekkeloos verlopen. In de rij in Amsterdam brak vorige week maandag een vechtpartij uit tussen een aantal stemmers. De wedstrijd tussen Ajax en AZ eindigde gisteravond in 0-0. En daarmee is het AZ niet gelukt om de top 3 binnen te komen in de eredivisie. AZ-trainer Pascal Jansen heeft de knop omgezet en is nu al bezig met de volgende wedstrijd. Die tegen de Britse club West Ham United in de Conference League. Ik vlieg eh, naar Londen om ze te bekijken tegen Man United. Ben ik maandagochtend weer terug. Dan hebben zij een verzorgingsdag, onze jongens. En dan, eh, ja, dan is eigenlijk de voorbereiding is nu al begonnen uiteraard voor het herstel, et cetera. Maar ja, het vizier gaat nu wel echt 100% eh, op West En die wedstrijd is komende donderdag krijg je nog wat weer. Vanochtend eerst bewolkt en regenachtig. Daarna is het heel even wat droger. Later vanmiddag komen er wel weer stevige regen- en onweersbuien aan. Het wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer met 10 minuten vertraging. De A10 Noord richting de Koentunnel tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.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 En voor wie het te kennen was dat natuurlijk een jazzversie van Happy Birthday. En dit is speciaal voor mijn zeer geliefde vriend Richard. En maar ook zeer, voor mijn andere grote vriend uit Amuiden, Natuurlijk Bart. Maak er een mooie dag van en geniet ervan. En ook geniet van deze radioshow, hoop ik. En we gaan snel door naar weer een fantastische zangeres. Deze keer niet uit Nederland, maar wel een fantastische jazzzangeres. En dat is eh, Hanson Calloway. It's a feeling I'm concealing, I don't know why.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 Little we know you make a go of it. ba da ba ba Klaas is wel een hele bijzondere Nijmeegse jazzzangeres. Al tijdens haar studie werd ze tweemaal onderscheiden met een eh, onderscheiding voor uitmuntendheid. Alom werd ze beschouwd als een van de grootste talenten onder de jonge generatie jazzvorkelissen. Onder meer Rita Reis gaf meerdere eh, malen in het interview blijk van haar waardering... bijzonder voor Klaas' talent. Ze stond op vele internationale podia en werd eh, begeleid onder meer door het Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En ook zeker door het eh, WDR Big Band. En van dit eh, WDR Big Band eh, uit Keulen heb ik het volgende nummer klaarstaan. Het nummer heet Tijd V. Klaassen samen met het WDR Big Band uit Keulen. I don't know where can he be? What is he doing?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 I'm hoping he be found. I'm on the loose and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him Don't let him go. Don't let him go. Hold on to him tight. V. Klaassen eh, met het uh, eh, WDR Big Band. Ladies and Gentlemen, dat is het album van... Eh, George Michael. En mijn vrouw is gek op George Michael. Daarom heb ik dit nummer ook uitgekozen. En op dat album heeft hij een prachtig nummer uh, van duet gezongen met Astrid Gilberto. En in het eerste uur heb ik datzelfde nummer ook al laten horen door vertolkt door Rita Gijs. Het nummer heet Desafinade, zoals gezegd eh, van het album van eh, George Michael. The Best of George Michael, Ladies and Gentlemen. Desafinade, samen met Astrid Gilberto. você com a sua música esqueceu o principal que no peito dos desafinados ao fundo do peito bate tá calado no peito dos desafinados também bate um coração Finado eh, met Astrid Gilberto en eh, de fantastische klanken van George Michael. Nederlandse jazzmuzikant. En hij is vooral bekend als uh, alt-saxofonist en bandleider van het Nieuw eh, New Cool Collective. Zometeen eh, op de tweede helft van dit uur nog een prachtig nummer van het New Cool Collective. Maar hij speelt ook het dwarsfluit. En hij heeft ook een radioprogramma gehad op Radio 6, wat er jammer genoeg niet meer is. Ehm, even terug naar Zandvoort. Zandvoort, het Theater de Krocht heeft op 14 eh, mei geprogrammeerd dat David Lucas... met een tribute to Benny Goodman. Nou, het volgende nummer wat ik klaar heb staan, dat is van eh, David Lucas. En David Lucas is een, uh, ja, is een uh, clarinetist... en die is vooral geïnspireerd en in de band van jazzmuzikanten... zoals Duke Ellington en Louis Louis Armstrong en Benny Goodman. Na zijn eh, studie klarinet aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag... won David Lucas in 1998 de Koper Jazz Award... en speelde met eh, verschillende orkesten in Europa en Azië. Ehm, en hij werkte samen met onder andere Caro Emmerich en het eh, Jimmy Lungford Legacy Orchestra. Het spel van David Luca op klarinet en saxofoon doet denken aan jazzgrote eh, als eh, Lester John, Stan Getz en Benny Goodman. Waar hij dus een tribute aan doet in het eh, Theater de Krocht op 14 mei. Maar wat in de krant geschreven wordt over Benny Goodman of over Lucas... is dat hij vooral klinkt als David zelf. Zoals gezegd, op klarinet, een prachtige nummer. En wat ik nu aan u laat horen album The Clarinet Kings. David Luca op zijn klarinet. Ongelooflijk. Wat een klanken. Erik eh, Ineke Jazz Express, een fantastische drummer. En dit was het eh, van het album Dexterity, The Music of... Eh, ik ben hem even kwijt, The Music of Dexter Corden. En het was het nummer De Panther met onder andere Marius Bees, Sjoerd Dijkhuizen, Rick Mol en Bob van Bavel. En daarvoor hoorde u het nummer van Jesse van Huller, een fantastische Nederlandse jazz. In het eerste uur hoorde we hem ook al op verschillende albums meespelen. Die heeft ook van die fantastische eh, klanken. Echt, Nederland is rijk aan, een eh, superleuke eh, jazzmuzikanten. En de volgende, wat ik klaar heb staan, is eigenlijk ook wel een leuk verhaal. Het is Erik Balthuizen. En dat is een Duitse jazz- en pianist en componist. Dan zal hij zeggen Nederlands, Duits, Duits. Ja, dat klopt. Want Bouthuis begon de piano spelen toen hij zes was. Toen hij 16 was ontdekte hij jazz. En in 1986 begon hij een studie aan het conservatorium in Hilversum. Docenten waren onder meer eh, Frant Elsen en Rob Mender. Na zijn studie verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij nog steeds woont. Vandaar dus dat een Nederlandse tintje van deze eh, jazzmuzikant... Ehm, Dirk Balthuis met zijn trio en het nummer Lennie's en Pennies. Balthuis Trio met uh, Dirk Balthuis op piano, uh, eh, Schonewater Bas en Jong Engels eh, op drums. we hebben nog veel meer fantastische jazzmuzici in Nederland. En één is van een, ja, ik mag hem zeer graag, dat is een, een Rotterdamse, of hij komt eigenlijk uit Schiedam, een een trompetist. Hij, speelt ook, eh, hij heeft lang gespeeld in de band van eh, Kenny Dulver. Hij heeft ook eh, een paar eigen cd gemaakt en zijn naam is Jan van Duikeren. En hij speelt ook op dit album met, met de drummer... Erik Ineke, waarvan we eerder in dit uur al nummers hebben laten horen. En ik heb iets, een prachtig nummer uitgekozen. Ik ben echt onder de indruk van zijn muzikale kwaliteiten. En dat heet uh, Tokyo Blues en het is van het album Dear John. Eh, op trompet en Erik Ineke op eh, drums. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit, eh, deze uitzending Jazz ZFM. Elke zondagochtend van 10 tot 12. En mijn naam is Marco en ik vond het heel fijn dat u heeft geluisterd. en met een knipoog naar de Formule 1 vanmiddag, vanavond...